Levi van Eck met het NOS-journaal. Staatssecretaris Visser van Defensie biedt haar excuses aan aan defensiepersoneel... dat heeft gewerkt met het kankerverwekkende Chrome 6. Ze neemt de aanbevelingen over van het RIVM-rapport. Slachtoffers en nabestaanden krijgen smarte geld. Defensie wist van de gevaren, maar zei niets tegen de werknemers en de bedrijfsartsen... en zorgde ook niet voor een veilige werkplek. De minister-president van Jordanië is afgetreden... Het gerucht ging al dat de Jordaanse koning hem vandaag om zijn ontslag zou vragen. Premier Moulki stapt op vanwege de grote onvrede over zijn economische beleid. De afgelopen dagen waren er massale demonstraties in grote steden... vooral vanwege de snel stijgende prijzen in het land. Of zijn vertrek de woede kan temperen moet nog blijken. De afgelopen dagen waren de grootste protesten in, jaren in Jordanië. In Voksel in Groningen is een hennepkwekerij opgerold met ongeveer 5000 plantjes... De kwekerij zat in het oude hoofdkantoor van aardappelzetmeelconcern Avebe. Er zijn zes mensen opgepakt. De inval was onderdeel van een grotere actie tegen teelt. Bij invallen in onder meer Leeuwarden en Den Helder zijn ook wapens in beslag genomen. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk is een onderzoek begonnen naar de rechterhand van president Macron. Volgens een anticorruptieorganisatie is hij schuldig aan belangenverstrengeling... Hij zou toen hij minister was banden hebben gehad met een Italiaans-Zwitserse containerrederij. Een bedrijf waarmee de Franse staat onderhandelingen voerde. Het presidentieel paleis noemt de verdenkingen ongefundeerd. Bij Eneco verdwijnen 250 banen. Er werken nu zo'n 3000 mensen. De maatregel maakt deel uit van de reorganisatieplannen van het energiebedrijf. De totale reorganisatie moet een besparing opleveren van zo'n 100 miljoen euro.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 When we move, well, you already know. So just imagine. Just imagine. Nothing I can see but you when you dance. just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving so keep dancing.